12 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Steeds meer basisschoolkinderen krijgen in de zomervakantie bijles. Uit een steekproef van het NOS Jeugdjournaal... blijkt dat vooral ouders in grote steden hun kinderen laten bijspijkeren. Volgens de bijlesscholen komt de toename onder meer door het lerarentekort. Kinderen leren tijdens het gewone schooljaar minder door lesuitval... en doordat er veel verschillende leraren voor de klas staan... De Algemene Onderwijsbond bevestigt dit en is niet blij met deze ontwikkeling. Niet iedereen heeft het geld om zijn kind in de zomer naar bijles te sturen. Bloedbank Sanquin probeert met een campagne meer niet-westerse donoren te werven. Er is nu een tekort aan donoren met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Die hebben vaak een andere bloedgroep dan mensen met een westerse achtergrond. Naast de bij Westerlingen bekende bloedgroepen A, B en O... zijn er nog meer dan 350 andere varianten. In de thuishoofdstad Bangkok zijn enkele bommen ontploft. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. Wel raakten vier mensen licht gewond. De eerste twee bommen ontploften in de buurt van het centrum. Daarna was er een explosie bij een gebouw waar enkele ministeries zitten... In Bangkok, Bangkok is op dit moment een Zuid-Aziatische top gaande over veiligheid. Daarbij zijn ook Russische en Amerikaanse diplomaten. Wie er achter de bomaanslagen zit, is nog onduidelijk. Grand Vision, het Nederlandse moederbedrijf van Pearl en iWish... neemt de Zwitserse branchegenoot McOptic over. Daarmee versterkt Grand Vision zijn positie in de Alpenregio. Grandvision zelf werd eerder deze week overgenomen door het Frans-Italiaanse bedrijf... dat onder meer de merken Ray-Ban, Chanel en Armani verkoopt. Het weer nog. Buien trekken over het land vandaag, soms met onweer. Lokaal kan er veel regen vallen. Af en toe schijnt wel de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht trekken de buien weg. In het weekend meer zon en vooral zondag zomerse temperaturen. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland nu vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen bij knooppunt Velzen. Dat heeft te maken met de brugopening. De vertraging is zo'n 10 minuten tot een kwartier.